11 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het garantiefonds voor de reisbranche, de SGR, is druk met het helpen van vakantiegangers die hadden geboekt bij Travelbird. Dat online reisbureau vroeg afgelopen week uitstel van betaling aan. De eerste groep die moest worden geholpen waren de 6000 mensen die al op hun bestemming waren, zegt SGR-directeur Reuver. Die dreigden bijvoorbeeld uit hun hotel gezet te worden. Daarnaast werkt het garantiefonds aan het boeken van hotels voor de ongeveer 15.000 mensen die de komende dagen vertrekken voor nog eens 20.000 mensen die een vakantie hadden geboekt na 9 november... probeert SGR alsnog een reis te regelen bij organisatie TUI. Ambulancepersoneel gaat weer actie voeren. Dat is besloten nadat het overleg tussen de FNV en de werkgevers deze week is vastgelopen. Volgens de vakbond wilden de werkgevers alleen maar praten over een CAO voor volgend jaar. Terwijl de bond ook nog toezeggingen wilde voor dit jaar. De estafette acties worden morgen hervat in Rotterdam en Noord-Holland-Noord. noord holland noord bij gevechten rond de jemenitische havenplaats Odeida... zijn volgens de autoriteiten dit weekend zeker 150 doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden zowel Houthi-rebellen zijn... als strijders die worden gesteund door Saoedi-Arabië. Odeida is de grootste havenstad van Jemen... en belangrijk voor de import van hulpgoederen. De Duitse oud-inlichtingenchef Hans-Georg Maassen... moet alsnog vertrekken bij het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. In september werd hij bij de inlichtingendienst uit functie gezet na uitspraken over de onrust in de Oost-Duitse stad Chemnitz. In een afscheidstoespraak bij die dienst wilde hij zijn uitspraken nu gaan verdedigen. Dat kost hem nu de kop, meldt het Duitse persbureau DPA. Het weer droog, vannacht breidt lage bewolking zich uit... vooral in het noorden en noordoosten, en er kan wat mist ontstaan. Overdag zonnig, afgewisseld door wat bewolking... maar met de zon erbij kan het 12 tot 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal.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 De eerste groep die moest worden geholpen waren de 6000 mensen die al op hun bestemming waren, zegt SGR-directeur Reuver. Die dreigden bijvoorbeeld uit hun hotel gezet te worden. Daarnaast werkt het garantiefonds aan het boeken van hotels voor de ongeveer 15.000 mensen die de komende dagen vertrekken. En voor nog eens 20.000 mensen die een vakantie hadden geboekt na 9 november probeert SGR alsnog een reis te regelen bij organisatie TUI. Ambulancepersoneel gaat weer actie voeren. Dat is besloten nadat het overleg tussen de FNV en de werkgevers deze week is vastgelopen. Volgens de vakbond wilden de werkgevers alleen maar praten over een CAO voor volgend jaar. Terwijl de bond ook nog toezeggingen wilde voor dit jaar. De estafette-acties worden morgen hervat in Rotterdam en Noord-Holland-Noord. Bij gevechten rond de jemenitische havenplaats Odeida zijn volgens de autoriteiten dit weekend zeker 150 doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden zowel Houthi-rebellen zijn... als strijders die worden gesteund door Saoedi-Arabië. Hodeida is de grootste havenstad van Jemen... en belangrijk voor de import van hulpgoederen. De Duitse oud-inlichtingenchef Hans-Georg Maassen... moet alsnog vertrekken bij het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. In september werd hij bij de inlichtingendienst uit functie gezet... na uitspraken over de onrust in de Oost-Duitse stad Chemnitz. In een afscheidstoespraak bij die dienst wilde hij zijn uitspraken nu gaan verdedigen. Dat kost hem nu de kop, meldt het Duitse persbureau DPA. Het weer droog, vannacht breidt lage bewolking zich uit... vooral in het noorden en noordoosten, en er kan wat mist ontstaan. Overdag zonnig, afgewisseld door wat bewolking... maar met de zon erbij kan het 12 tot 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal.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 De eerste groep die moest worden geholpen waren de 6000 mensen die al op hun bestemming waren, zegt SGR-directeur Reuver. Die dreigden bijvoorbeeld uit hun hotel gezet te worden. Daarnaast werkt het garantiefonds aan het boeken van hotels voor de ongeveer 15.000 mensen die de komende dagen vertrekken. En voor nog eens 20.000 mensen die een vakantie hadden geboekt na 9 november probeert SGR alsnog een reis te regelen bij organisatie TUI. Ambulancepersoneel gaat weer actie voeren. Dat is besloten nadat het overleg tussen de FNV en de werkgevers deze week is vastgelopen. Volgens de vakbond wilden de werkgevers alleen maar praten over een CAO voor volgend jaar. Terwijl de bond ook nog toezeggingen wilde voor dit jaar. De acties worden morgen hervat in Rotterdam en Noord-Holland-Noord. Bij gevechten rond de jemenitische havenplaats Odeida zijn volgens de autoriteiten dit weekend zeker 150 doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden zowel Houthi-rebellen zijn... als strijders die worden gesteund door Saoedi-Arabië. Hodeida is de grootste havenstad van Jemen... en belangrijk voor de import van hulpgoederen. De Duitse oud-inlichtingenchef Hans-Georg Maassen... moet alsnog vertrekken bij het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. In september werd hij bij de inlichtingendienst uit functie gezet... na uitspraken over de onrust in de Oost-Duitse stad Chemnitz. In een afscheidstoespraak bij die dienst wilde hij zijn uitspraken nu gaan verdedigen. Dat kost hem nu de kop, meldt het Duitse persbureau DPA. Het weer droog, vannacht breidt lage bewolking zich uit. Vooral in het noorden en noordoosten. En er kan wat mist ontstaan. Overdag zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Maar met de zon erbij kan het 12 tot 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal.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 De eerste groep die moest worden geholpen waren de 6000 mensen die al op hun bestemming waren, zegt SGR-directeur Reuver. Die dreigden bijvoorbeeld uit hun hotel gezet te worden. Daarnaast werkt het garantiefonds aan het boeken van hotels voor de ongeveer 15.000 mensen die de komende dagen vertrekken. En voor nog eens 20.000 mensen die een vakantie hadden geboekt na 9 november probeert SGR alsnog een reis te regelen bij organisatie TUI. Ambulancepersoneel gaat weer actie voeren. Dat is besloten nadat het overleg tussen de FNV en de werkgevers deze week is vastgelopen. Volgens de vakbond wilden de werkgevers alleen maar praten over een CAO voor volgend jaar. Terwijl de bond ook nog toezeggingen wilde voor dit jaar. De acties worden morgen hervat in Rotterdam en Noord-Holland-Noord. Bij gevechten rond de jemenitische havenplaats Odeida zijn volgens de autoriteiten dit weekend zeker 150 doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden zowel Houthi-rebellen zijn... als strijders die worden gesteund door Saoedi-Arabië. Hodeida is de grootste havenstad van Jemen... en belangrijk voor de import van hulpgoederen. De Duitse oud-inlichtingenchef Hans-Georg Maassen... moet alsnog vertrekken bij het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. In september werd hij bij de inlichtingendienst uit functie gezet... na uitspraken over de onrust in de Oost-Duitse stad Chemnitz. In een afscheidstoespraak bij die dienst wilde hij zijn uitspraken nu gaan verdedigen. Dat kost hem nu de kop, meldt het Duitse persbureau DPA. Het weer droog, vannacht breidt lage bewolking zich uit. Vooral in het noorden en noordoosten. En er kan wat mist ontstaan. Overdag zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Maar met de zon erbij kan het 12 tot 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal.